Dat heeft de minister van Defensie gezegd. Vorige week hadden varkleden in de grensplaats San Miguel acht politiemannen omgebracht. De daders zijn volgens de minister leden van dezelfde varkeenheid waarvan nu 22 mensen zijn gedood. Frankrijk overweegt een militaire actie in Noord-Afrika om vijf gegijzelde landgenoten vrij te krijgen. De vijf werden vorige week ontvoerd bij een uraniummijn in Niger, vermoedelijk door de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda, AQIM. Volgens verschillende bronnen vliegen Franse spionagevliegtuigen boven Niger en Mali. Ook zou Frankrijk voor het eerst in 25 jaar toestemming hebben gekregen om militairen Niger binnen te brengen. Er zijn berichten dat er al 100 mensen van een antiterreureenheid zijn. De Franse regering wil daar niets over zeggen, maar zegt wel dat er alles aan wordt gedaan om de vijf vrij te krijgen. Eerder deze zomer werd een Franse gijzelaar door zijn ontvoerders gedood na een mislukte militaire actie van Mali met hulp van de Fransen. De Franse premier Fillon zei toen dat zijn land in oorlog is met de AQIM, Al-Qaeda in de islamitische Maghreb. Een vrouw in het Zuid-Duitse Lurach heeft gisteravond drie mensen doodgeschoten. Eerst schoot ze haar ex-partner en vijfjarige zoon dood in het huis waar de man en het kind woonden. In het huis was ook een zware explosie waarna brand uitbrak. De vrouw heeft het vuur geblust, maar de woning is compleet verwoest. Daarna is ze naar een ziekenhuis in de buurt gegaan waar ze in het wilde weg begon te schieten. Daarbij kwam een verpleegkundige om het leven. en raakten verschillende mensen gewond. Een politieman schoot daarop de vrouw dood. Volgens de politie heeft hij daarmee erger voorkomen. Het weer in het noorden regenachtig, in de rest van het land vannacht droog.